Jennifer Ockeloen met het NOS Journaal. Hulpdiensten hebben in Antwerpen een derde lichaam onder het puin vandaan gehaald... van het appartementencomplex waar afgelopen ochtend een explosie was. De bovenste twee verdiepingen van het gebouw in de wijk Hoboken... werden bijna volledig weggeblazen. Eerder werden al twee slachtoffers geborgen. Volgens Belgische media is het derde slachtoffer een meisje van tien. Er zijn nog drie zwaar gewonden en zeker twee bewoners worden nog vermist. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen meer duidelijkheid over de reden waarom PVV-kamerlid Marcus Sauer niet door de screening van aanstaande bewindslieden kwam. Marcus Sauer was beoogd vicepremier en minister van Asiel en Migratie. Maar er zijn zaken naar boven gekomen die bezwaarlijk kunnen zijn voor zijn functioneren als minister. Zowel de AIVD als de Belastingdienst doen zo'n onderzoek. Marcus Sauer wil zelf aanblijven als Kamerlid. Hij zegt niet te weten wat er bij de screening naar boven is gekomen. Nederlandse paardenhandelaren zijn betrokken bij de illegale slacht van afgedankte renpaarden. Dat zegt dierenorganisatie House of Animals, die daar met Ierse, onderzoek, Ierse journalisten onderzoek naar deed. Jaarlijks zouden vele duizenden Ierse renpaarden verdwijnen uit de registratiesystemen. Een deel wordt onder een nieuwe identiteit geslacht voor consumptie, terwijl ze daar niet geschikt voor zijn. Zo zitten de dieren vol met medicatie om te presteren bij races. De NVWA zegt geen aanwijzingen te hebben dat er illegaal geslacht vlees van paarden op de Nederlandse markt is. De storing bij de RDW is voorbij. Afgelopen dag was het niet mogelijk om kentekens over te schrijven. Daardoor konden mensen die een voertuig kochten niet de weg op. De RDW meldde eerder al dat de storing werd veroorzaakt door een fout om gegevens uit de database te verwijderen.